Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Steeds meer verwarde, agressieve mensen komen op straat terecht. Daarvoor waarschuwen opvangorganisaties, zoals het Leger des Heils. In psychiatrische ziekenhuizen worden veel behandelplaatsen geschrapt. Het is de bedoeling dat patiënten dan thuis hulp krijgen. Maar gemeenten hebben dat nog niet altijd geregeld. Eerder meldde de politie al dat het aantal meldingen over verwarde mensen snel toeneemt. Van 40.000 in 2011 naar 52.000 vorig jaar. De vakbonden zijn ontevreden over het overleg met de directie van V&D. De bonden zeggen dat het Warenhuis vasthoudt aan de voorgenomen loonsverlaging. Daarom willen ze nog steeds naar de rechter stappen. V&D zegt dat er vandaag een oplossing moet komen voor de financiële problemen. Daarover wordt overlegd met onder meer de banken en de verhuurders van winkelpanden. In Turkije zijn nog eens 21 politiemensen opgepakt. Ze worden ervan beschuldigd dat ze illegaal mensen uit de omgeving van president Erdogan hebben afgeluisterd. Het zouden aanhangers zijn van de islamgeleerde Fethullah Gulen. Die probeert volgens Erdogan de regering ten val te brengen met beschuldigingen van corruptie. Erdogan heeft in zijn campagne tegen Gulen al duizenden politiemensen, rechters en officieren ontslagen. Vorige maand werden al 22 politiemensen opgepakt. De prijs der Nederlandse letteren gaat dit jaar naar Remco Kampert. De 85-jarige schrijver krijgt de prijs van 40.000 euro komend najaar uit handen van de Belgische koning Filip. De prestigieuze prijs wordt iedere drie jaar uitgereikt. Eerdere winnaars van de prijs der Nederlandse letteren waren onder andere Harry Mulisch, Hella Haase, Gerard Reven en Hugo Claus. In de eredivisie heeft Ajax de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles met 2-1 gewonnen. De winnende treffer was een eigen doelpunt van Go Ahead. Keeper Mickey van der Hart miste een terugspeelbal die in het doel belandde. Feyenoord won thuis met 2-1 van Cambuur en Willem II won thuis met 3-0 van Heracles. De vierde wedstrijd tussen Groningen en AZ is nog bezig.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 Maybe wipe your eyes, you got an old soul. Forget him and set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us to Take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. his wife. You made a great escape, so now you are safe. Cause you never caved and you never would. You hope the world will take care of business when Kanye even made him famous.